De rechte rijbanen van de snelwegen zijn voor zover bekend redelijk sneeuwvrij. Op sommige lokale wegen zou het nog glad zijn. Reizigersvereniging Rover heeft kritiek op de manier waarop vervoersorganisaties hebben ingespeeld op het winterse weer. De NS had reizigers beter moeten informeren en spoorbeheerder ProRail had zich beter moeten voorbereiden, vindt Rover. ProRail zegt dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. De NS geeft ook voor vandaag een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en die treinen die rijden stoppen op alle stations. Volgens de NS zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Nederland het drukst bereden spoorwegnet van Europa heeft. Eén bevroren wissel treft in Nederland veel meer treinen dan bijvoorbeeld in Scandinavië. Vulkanologen houden er rekening mee dat de Mayon op de Filipijnen binnen enkele dagen zal uitbarsten. Zeker drie dorpen zijn al bedekt onder een dikke laag as. Tienduizenden inwoners rond de Mayon zijn geëvacueerd. 1300 gezinnen weigeren weg te gaan omdat ze hun boerderij en hun vee niet onbeheerd willen achterlaten. De Mayon is een van de meest actieve vulkanen van Azië. De Russische autoriteiten sluiten voor oud jaar 2700 nachtclubs. In totaal werden er zo'n 15.000 gecontroleerd en 2700 panden voldeden niet aan de veiligheidseisen. En die moeten voorlopig nog vijf dagen dicht. De rechter bepaalt of ze definitief gesloten blijven. De maatregel is een gevolg van de brand in een nachtclub in Perm, waarbij 145 mensen omkwamen. Mexico City is de eerste stad in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk wordt toegestaan. De gemeenteraad nam een nieuwe wet aan die het trouwen van homo's en lesbo's mogelijk maakt. In de wet komt verder te staan dat homostellen kinderen mogen adopteren.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 Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.